In Nieuwsuur zeggen ze dat ze het liefst maandag zouden beginnen met het inenten van zorgpersoneel. Dat onmisbaar is nu het aantal coronapatiënten blijft oplopen. Denk dan bijvoorbeeld aan huisartsen, ambulancepersoneel en personeel in de ziekenhuizen de hulp, op de IC en op een COVID-afdeling, waar ze ook het hoogste risico lopen, dat die gewoon vroegtijdig gevaccineerd wordt. Ja, en dat betekent gewoon aanstaande maandag beginnen met vaccineren. Het kabinet is nog altijd van plan om op 8 januari te beginnen met vaccineren en eerst medewerkers van verpleeghuizen een prik te geven. Bij een aanslag op een bus zijn in Syrië minstens 28 mensen om het leven gekomen. Ook raakte een onbekend aantal passagiers gewond. IS zou achter de aanslag zitten en de slachtoffers zouden Syrische soldaten zijn die op weg waren naar hun familie om vakantie te vieren. De Rotterdamse politie neemt afstand van een racistische uitspraak door een agent op Sinterklaasavond in Dordrecht. Beelden daarvan doken gisteren op. Ook al gebruikte de zwarte verdachte van 45 ernstig geweld tegen een agenten. Het discriminerende woord dat werd uitgesproken is niet goed te praten, zegt de politie. De agent had dat woord nooit mogen gebruiken. Hij had één woorden mogen gebruiken, zeker in de hectiek die had plaatsvonden. Maar niet dat ene woord. Om het coronajaar toch nog een beetje feestelijk af te sluiten... hebben trekkers op het Zeeuwse eiland Schouwen-Duiveland vanavond een verrassingspolonaise gereden. Tientallen versierde tractoren maakten een rondrit langs de dorpen en verzorgingshuizen, zag een verslaggever van Omroep Zeeland. De trekkers heel prachtig eh, verlicht, mooie ledlampen erop, kerstbomen staan erop. Nou ja, dat zo tientallen achter elkaar. Die toch was bedacht door Johan en volgens hem is het een belachelijk succes. Ja, iedereen vindt het geweldig. Echt waar. Eh, hartstikke leuk. Ik hoor van veel mensen toch een sprankje van licht in deze tijd. Ja, daar doen we het ook voor. Dat is ook de bedoeling. En ook als je dan langs de bejaardentuizen rijdt. Ja, je, ziet, je krijgt gewoon kippenval als je er langs rijdt. Zo leuk. En ook op straat genoten de zeeuwen van de versierde wagens. Ja, geweldig hè? Het brengt een beetje licht in deze tijd. Mevrouw, wat vindt u ervan?